Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Noorse hoofdstad waren explosie geweest bij het kantoor van premier Stoltenberg. Er wordt gemeld dat Stoltenberg gewond is geraakt, maar hoe ernstig is niet bekend. Hij is in veiligheid gebracht. Of het om een aanslag gaat is ook nog niet bekend, maar voor het gebouw is een wrak van een auto te zien. Het lijkt te gaan om een autobom. Volgens de Noorse televisie is er één dode gevallen. Ooggetuigen hebben minstens acht gewonden op straat zien liggen. Door de klap werden de ramen uit het gebouw van 17 verdiepingen weggeblazen. Na de explosie ontstonden branden. Boven Oslo is zwarte rook te zien. Alle wegen naar het centrum van de stad zijn afgesloten. Er is verwarring over hoe het steunpakket voor Griekenland in elkaar zit. Volgens premier Rutte en het ministerie van Financiën is de totale steun 109 miljard euro, waarvan 50 miljard van de private sector komt. Maar volgens een woordvoerder van de Europese Commissie komt de 50 miljard van de banken bovenop de 109 miljard van de Europese landen. De Servische Kroaat Goran Hadjic is overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Hij landde eerder vanmiddag op Rotterdam Airport met een vliegtuig vanuit Belgrado. Hadjic is de laatste verdachte die werd gezocht door het Joegoslavië-tribunaal. De voormalige leider van de Serviërs in Kroatië wordt aangeklaagd wegens misdaden in de Balkanoorlog in de jaren 90. In het De La Mar Theater in Amsterdam is een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Johnny Krijkamp, die zondag op 86-jarige leeftijd overleed. Er waren honderden genodigden en er waren toespraken en optredens. Joop van der Ende maakte bekend dat er in het De La Mar een bronzen kop van Krijkamp zou komen. Johnny Krijkamp wordt morgen in besloten kring gecremeerd. Het weer bewolkt en overwegend droog. Het weekend verloopt herfstachtig met veel buien en veel wind. Dit was het NOS Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files in de Randstad op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velzen door een kapotte auto. 3 kilometer file en de rechterrijstrook dicht. A10 Ring West eh, richting Zaanstad. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt Koenplein 2 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer na een ongeluk. U kunt beter omrijden via de Benelux-tunnel vanaf knooppunt Ridderkerk over de A15 en de A4.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 Daarvoor hoorde je Mr. Sexobeat van eh, Alexander Stan. En daarvoor? Daarvoor hoorde je Mr. Sexobeat van Alexander Stan. En daarvoor opening. Ja, de opening. Oh ja, we hebben een nieuwe opening natuurlijk. Ja, want we gaan, eh, we gaan eh, onze radio iets evolueren. We hebben allemaal ja, achtergrondmuziek Ik kan er wel even één keer opstarten natuurlijk, zo. En allemaal nieuwe ja, geluidseffecten en zo. Vond ik wel leuk. Jij? Ja, uh, misschien geeft het wat meer variatie in de ja, trouwens gaat Bouke Mollema nu met cadeau ontsnappen, zo te zien. Dat is wel leuk. Ehm, dat is natuurlijk de Tour de France. Nou Niels, vertel eens wat we in de uitzending hebben. Wat hebben we in de uitzending? We gaan eh, kijken naar het nieuwe voetbalseizoen. Ja. Dat eh, nu echt voor de deur staat. Alle clubs zijn eh, bezig met de voorbereidingen. En wij spreken met de oude baas van de scheidsrechters, Mario van de Ende. Hele aardig vent is dat. En we hebben een interview met uh, Levchenko. Dat is een voetballer. Ik ben wel benieuwd waar hij gaat spelen eigenlijk. Wel, wel bekend van FC Groningen. Ja, heel erg bekend. Maar vroeg is zijn vrouw op middenstip ten huwelijk en werd vervolgens uitgefloten. Leuk hè, om iemand ten huwelijk te vragen op zo'n manier. Precies. En we hebben de hoofdredacteur van de grootste Ajax fansite eh, aan de telefoon. Hij gaat ons vertellen wat voor ons ja, best wel zijn club is. Wat daar het eh, grote nieuws van is. Precies, dus al met al een hele druk uitzending. Ja, en we hebben winterse zomerplaten. Kijk, Snap jij hem? Nee. Ik ook niet. Dan gaan we nu eerst... Uh, ja, ik heb toch wel heel erg lang uh, lopen zoeken naar dit nummer. Ja. Dat is namelijk eh, van de, Crystal Fighters met de, de plates. En ja, dit nummer, dat is zeg maar een nummer wat je niet zo snel vindt. Niet? Ik heb er drie weken over gedaan. Do you want to go to the with me? for Most beautiful girl ever calm down I will Ja, dat was uh, Californian uh, <laughs> Ja, hij viel in één keer stil. maar eh, ze heeft het zelf al gezegd, California bed met van Rihanna. Daarvoor Crystal Cl Fighters. Crystal Fighters met The Blade. En ja, wie er ook stil valt op dit moment is Veuclair in de Tour de France natuurlijk. Ja. Gaat niet zo goed met hem meer. Nee. Ja, hij zit 1 minuut 20 achter op uh, Albert Contador. En daarachter rijdt Andy Slek op 25 seconden. En we rijden op de aller, allermooiste berg van Frankrijk, namelijk de Alpe d'Huez, de Nederlandse berg. En aangezien het bijna zomer is, hè Niels? Ja. Trouwens, het is zomer, alleen ja... We zien het alleen nog niet. Het is zomer, maar... ja. voelt het ook nog niet, hè, dat het zomer is. Nee, klopt. ik verlang terug naar een, of, naar een leuke tijd. Ja. Met onder andere, even kijken hoor, ehm, kerst. Ja. Wel, daar heb ik eigenlijk best wel zin in kerst. Heb jij zin in kerst? Nou, nog, eh, nog niet. Oh, hoor je de belletjes? Ik hoor de belletjes. Want, weet je hoe lang nog is dat kerst? Nou. Nou, zal ik het Hoeveel vandaag is nog tot kerstnieuws. Hoeveel oh, dagen? Ja. Moet ik het aan mijn hoofd doen? Nee, het staat er. Oh, ik moet het aan mijn hoofd doen. 155. <laughs> Eh, ja? Ja, dat zie ik eh, nu net in mijn beeld te eh, verschijnen. En 162 tot oud en nieuw. Dus we zijn ah, er weer bijna. Over 62 dagen, hè? Ja. Dan, dan is het alweer 100 dagen voor oud en nieuw. En dan, oh, dat is bijna kerst. Daar heb ik echt zin in, gewoon in kerst. Ja? Ja, dat vind ik gewoon leuk. Maar daar die jongen We waren bezig met het, eh, ja, de danceplaat aan het, aan het, aan het aankondigen natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus. En dat is eh, een winterse plaat, denk je, als je de titel ziet natuurlijk. Wat denk je eigenlijk? Vind je het een winterse plaat, als je het zo ziet? Een winterse plaat? Ja. Ja, dat ziet er wel zo uit. Hoe heet hij dan? Eh... Pengui. Eigenlijk penguin, maar alleen net iets anders. Anders spelt. Ja. En onthoud goed dat winterse, want we hebben straks een andere hit. Zeg maar een nieuwe hit van een winterse band. Oké. Dit is Penguin van uh, visie. En eh bij ons de nieuwe denzit van komende week. Ja, je hoorde Adele met Set Fire to the Rain. Move Like Mick Jagger van move 5. En daarvoor Avicii met Penguin, onze danceplaat. En eh, als het goed is hebben wij aan de telefoon Levchenko. Klopt dat? Ja, dat klopt. Geef hem een hartelijk applaus, zou ik zeggen. Dat is het applaus. Um, goeie avond, nou, ja, goedemiddag zelfs nog. Ehm, hoe gaat het met je? Laten we daarmee beginnen. Het gaat wel goed met mij, ja. Want voor welke club speel je nu? clubs ook nieuw. Nou, dat hebben we heel slecht eh, research gedaan. Ik op dit moment eh, spel, ik het laatste jaar ik bij Willem II en op dit moment eh, ben ik nog verder. Je bent nog vrij, of, transfervrij? Ik ben nog transfervrij en ik ben nog aan het kijken waar ik ga voetballen. Oké. Heb je al een indicatie? Indicatie van wat? Van een, club die interesse heeft in jou? Ik ben met verschillende, met, verschillende clubs bezig en ik denk eh, wellicht binnenkort komt wel eh, duidelijkheid hierover. Oké. Okay. En hoe is het leven als, prof, eh, als profvoetballer? Hoe is het leven als profvoetballer? Nou, het is... <laughs> heb je even? <laughs> Nou, dat kan ik je vertellen. ja, is goed. nou ja, kijk, het is, het als profvoetballer moet je natuurlijk best wel veel verlaten. En, ja, je, hebt, je leeft in een bepaalde ritme. Mhm. die, die heeft wel pikken en dalen voor... ja, voor, eh, voor de wedstrijd moet je wel eh, piekeren. En, eh, ja. en ja, dat is, alles staat in het teken van voetbal eigenlijk. En dat is het allerbelangrijkste. Je moet juist eten, goed, goed drinken en tijd naar bed gaan. En ja, sommige mensen onderschatten dat, maar ja, ja je sociale leven mhm. staat wel op, uh, laag, eh, ja, een laag pitje. Ja, eigenlijk wel. Want eh, in de zaterdag, zaterdag of zondag of vrijdag moet je gewoon, eh, niet, zit je niet in de kroeg met je vrienden. Maar je bent volledig geconcentreerd op, op wedstrijden. Ja, Dus dat is, uh, dat, uh, ja, maar ja goed, van de andere kant, ik krijg wel wat wat terug. je bent, ja, ik ben nog steeds heel blij met, met mijn voetbalcarrière. Je bent ook international voor Oekraïne. Ja. Um, en jullie organiseren natuurlijk het EK volgend, of aan het eind van komend seizoen. Hoe leeft dat daar? Nou goed, dat leeft wel. Uh, voor mijn gevoel leeft het te weinig. Eh, maar eh, er zijn wel veel veranderingen in, in infrastructuur. Mhm. Maar ja, dat kan altijd beter en kan altijd veel meer gebeuren. in Oekraïne gebeuren met heel veel bureaucratische, hoe ik dat noem, papierenwerk. Waardoor... Mhm ja, waardoor eh, heel veel, eh, eh, heel veel ehm, vertraging loopt. En dat vind ik wel jammer, want er, er, er, is nog veel te, te, doen eigenlijk in Oekraïne. En, en, ehm, en, en, dat, dat denk ik wel dat wel altijd alles goed mhm. zou, zou gaan worden. Alleen maar, ja, als je een beetje van links en naar rechts gaat naar, van, eh, van de grotere steden, dan, dan, zie je wel nog steeds heel veel armoede, ja. Want ga jij zelf ook spelen op het EK, denk je? Ik ben al laatste twee jaar niet geselecteerd, dus eh, ik denk niet dat ik ga... Eh, nou, tenminste al iets, iets leuks gaat gebeuren. <laughs> De trainer zegt, ja, ik kom naar, naar het team. Dan, dan kom ik natuurlijk zeker. <laughs> ik ga kruipend naartoe, maar nee, op dit moment denk ik niet dat ik ga spelen meer. Oké, en wat is jouw doel in je carrière? mijn doel in mijn carrière. Ja. Nou goed, ik, eh, ik heb wel eh, een, een eh, paar doelen bereikt zoals Europees voetbal gaan spelen. Mhm. En ja, ik heb een carrière gehad, het is nog niet afgelopen natuurlijk, maar het is, ik heb altijd voor gekozen om echt sportief sportief mijzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Dat is alle, eigenlijk het allergrootste doel voor mij mijn voetbalperiode. Ja, Ik las op jouw Twitter ook dat jij eh, zeg maar niet naar de Mac of naar de Burger King kan omdat je eigenlijk profvoetballer bent. Eh, ik hoorde je heel slecht maar weder. Oh. Ik las op Twitter dat jij eh, zeg maar niet naar de McDonald's en naar de Burger King en naar de KFC gaat. ja, omdat je proefvoetballer bent natuurlijk. Maar is het ook niet soms moeilijk? Dan heb je zeg maar de neiging om daar wel naartoe te gaan. Nou, kijk, ik ga je naar, nou naar, ik eet geen fastfood, omdat het, niet omdat ik profvoetballer ben, maar omdat ik dat ja, niet gezond en niet lekker mhm. vind zelf als ik geen profvoetballer was, zou ik dat niet eten. Omdat ik, eh, ja, omdat ik voor mijn lijf goed eh, wil zorgen. Ja. En um, nou, hoewel moet ik zeggen dat bij McDonald's eh, heb ik, uh, neem ik wel altijd een ijsje. Die, die maken dat heel lekker. <laughs> Dus, daar loop ik, loop ik even naartoe. Ja. En wie bewonder jij op het moment, op het, moment het meest in de Nederlandse competitie? Als voetballer en trainer? sorry, nog een keer. Wie jij het meest bewondert? Eh, in de Nederlandse competitie? Als, eerst als voetballer en dan als trainer? Ehm, als trainer. Nou ja, kijk, ik heb ehm, een paar trainers gehad en, ehm, met wie ik samengewerkt had. Mm -hmm. ja. wat. maar kijk, het, voor mij was het wel eh, heel interessant en heel eh, leerzaam en heel succesvol werken met Ron Jans, met wie ik als speler vier jaar mogen werken. Mhm. Eh, en dat heeft mij eh, eh, tot een bepaalde hoogte als speler ontwikkeld, maar ook als een persoon. Want met, met, met Ron Jans had ik ja, toch wel een bepaalde band, waardoor mm niet alleen maar over voetbal praten, maar ook over heel veel over het leven. En dat, ja, ook ook over privézaken? nou ja, niet alleen maar op privézaken, maar ook over leven. En dat, eh, dat is eh, van mijn gevoel dat het eh, ja, was het heel belangrijk. Want ik ben mhm. niet alleen maar uh, puur georiënteerd op voetbal, ja. maar ook op andere, ja, wat, wat langs het voetbal, voetbalveld gebeurt en uh, wat, wat in, in, in leven nog meer gebeurt. En daar was ik, daar was ik blij mee. Maar wat vind jij dan van de kritiek dit jaar op Ron Jans? Want bij Heerenveen, ja, dat zijn ze echt... wat, wat wij als ja, burgers horen krijgen, zijn ze er niet blij mee hij schijnt te veel dingen naar zich toe te trekken. Wat vind jij daarvan, die kritiek? Nou, kijk, dat, dat, dat is juist een, een, een mooie en, en, slechte van de voetbalwereld mhm. eigenlijk. Hè? Want je binnen... Kijk, hij was natuurlijk heel held bij eh, Groningen. En eh, als je ziet dat um, ja, overstap naar uh, zou heel veel beloven. Maar ja, dan, dat zie je dat het zo'n team is, een levend, levend Ehm, ja, le iets levend. Wat, heel vaak eh, van mening veranderen. En heel vaak gaat niet werken. Als je bijvoorbeeld bij één team eh, heel goed eh, gaat werken en bij andere team helemaal niet klopt. Dus dat dus ik denk dat uh, Ron Jans daar wel moeite mee had. Want ja, die wilde natuurlijk zo'n model als bij Groningen implementeren. maar dat, dat lukt absoluut niet. En ja, dat, dat, dat moet je ook natuurlijk als persoon eh, stappen in maken en, en, en, eh, ja, iets anders te verdienen. Maar het is ook bij elke ploeg is het anders, dus het is wel moeilijk. Het is, het is moeilijk, maar ik denk dat eh, de, de kunst is, ehm, zoals je ziet bij grote trainers, ja. zij kunnen dat zo ehm, veranderen dat zij niet ver van zichzelf afstappen, maar wel mhm. toch wel een bepaalde drive geven aan, aan het team, ja. waardoor het team gaat spelen hoe zij dat willen. En dat is, dat is de kunst, denk ik. Ja. Wie vind jij de, de beste profvoetballer in de Nederlandse competitie? Ehm, ja, dat is wel moeilijk mhm. te, te, zeggen in één keer. Kijk, ik ben eh, wel gecharmeerd van Theo Jansen. We hebben samen bij uh, de Vitesse gespeeld en toen had hij al eh, hele mooie... Ehm, ja, het, het is, gaat om puur. Kijk, als je Theo Jansen neemt, dan dat is gewoon mhm. bevallend en -hmm. in bepaalde dingen. Zoals uh, nemen en te geven. Mm vind ik geweldig eh, om te zien. En eigenlijk, ehm, ja, het ehm, ja, er zijn, er, er zijn spelers waarvan ik echt geniet en, eh, mhm. en graag, eh, graag tegen speel of, ja, of, naar, of kom naar, naar het stadion. Mhm. Tot slot, wij hebben een paar weken geleden hadden wij Barbara Barend aan de telefoon. En we moesten nog de hartelijke goed van haar doen. Oh, wat leuk. Ja, Barbara is geweldig geweldige vrouw. Ik vind dat, uh, ik vind, ik ben blij dat ik haar mhm. ken, want het is een, een, een, eh, een eh, super warme vrouw met wie ik eh, altijd langs de lijn en uh, mm -hmm. ja, via telefoon uh, contact heb. ja, dat is echt, echt, echt super om te horen. Ja, oké. wij vonden het ook heel erg super om jou in onze uitzending te hebben. Heel erg dank daarvoor. En als je nieuws hebt, dan horen we het graag van je ja, dan als je, als je op Twitter of eh, Facebook eh, kijkt, dan eh, zie je dat zeker wel op mijn website verschijnen. Is goed. Nou, hartelijk dank voor het interview. Ja, bedankt. En heel veel succes. En okay. hoop je snel weer in het profvoetbal in Nederland hier te kunnen zien. Oké, dankjewel. gaan we nu luisteren naar Bad Meet Evil. Meet Meet Evil. Weet je. Bad Meet Evil van Bruno Mars en uh, Leider. This one's for you and me. Living out our dreams. time you hear this, I will already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward. Uh, had a dream, I was king. I woke up, still king. Snap games, nibble is mine for the milking. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music there is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on, I'm refusing ever give up. Only thing I ever gave up using. No more excuses. Excuse me if my head is too big for this building. And pardon me if cocky prick, but you cocks are slick. Popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you did opposite. You stay the same, cause cock with the still cock, you pricks. I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall said, busted like Buster, cause he couldn't cut. Muster, muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circling around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass? Cause it's fuck, I guess it doesn't matter now. What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this ain't? Some boosted people don't usually come back this way. From a place that was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's cage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your haters what gave me the strength. So let them picks raise. Cause I came at 5'9, but I feel like I'm 6'8. This one's for you and me. is a sky full of light. time you hear this, I probably already be outie. I advance like going from toting iron to going and buying four or five of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him, for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career Here's LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box. Every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a catch me out. Ow. I'm classic cow. Always down for the catch weight. Like Pacquiao. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to getting treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal, now I'm the second best. I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You Gavin DeGraw. En hij zegt zelf dat het welk nummer het is. Nog een keertje. Ja, we weten nou wel dat het Not Over You is, Kevin. Eigenlijk Gavin. Wie noemt zijn kind eigenlijk Gavin? Ik denk dat ik van deze grap vind. Ik kan wel. Dat. Leuk hè? Ja. Maar het was eigenlijk geen grap. Je zei alleen, wie noemt zijn kind ook nou Gavin? We hebben zo een. Eh, natuurlijk... Dus, het is helemaal geen grap. Nee, dat is eigenlijk gewoon een utopie. Ja, precies, die ja, die <laughs> Daarvoor hoorde je, ja, eh, we gaan het nog even Daarvoor hoorde je eh, Bad Meet Evil, featuring Bruno Mars. En Eminem met de uh, Leider. Um, Eigenlijk Loider. Dat hoorde ik eh, op YouTube gisteravond. Want ik sprak het hele, denk, huh? dat spreek je dat raar uit? Dat en we hebben gehoord na, van uh, liedje van? Van? Adele met? Uh, Set Fire to the Rain. Ja, die kan je niet vergeten. Nee, die, toen maar. ik Kun je niet maken. Uh, we gaan nu voor het nieuws nog even luisteren naar Jason Derulo met Leo. Leo. Die dus. Dat is Don't Wanna Go Home. Don't uh, go home. Nee, dat is... Oh. Ja, een beetje. Ongeveer. Ongeveer. Alleen jij kan het niet zingen. Nee. Jij wel. Maar dat is... Ja. Leo. Nee. Ja, ik kan wel zingen. Eh, daarna, meteen na het nieuws horen we ehm, Mario van Enna, oud scheidsrechtersbaas echt meteen naar het nieuws. Top. En eh, ja, we gaan nu eerst nog even luisteren naar eh, Jason Durlo. En houden eind eindtune in de gaten. Ja. We gingen luisteren naar Jason Durlo. We gaan nog <laughs> even proberen. Ja, soms gaan er wel eens dingen fout. Even kijken, waar staat hij? Hij staat... Oeh, hier. Nee, die gaat hij niet doen. Die gaat hij niet doen. Dan gaan we luisteren naar uh, eh, Local People. Ja. Denk ik. Is dat hier? <laughs> oh, het gaat weer lekker.